Hulpverleners hebben na vier dagen nog altijd moeite om het rampgebied te bereiken. In de stad Palu wordt gezocht naar overlevenden onder ingestorte gebouwen. In Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen is een grote politieactie bezig. De politie heeft invallen gedaan in verschillende woningen... en daarbij zijn zeven mensen gearresteerd. Ook vinden er huiszoekingen plaats. De invallen zouden te maken hebben met een drugsoorlog in de onderwereld. Naar verluid zijn er mensen uit de familie en directe omgeving opgepakt van Ridouan T. Hij staat op de nationale opsporingslijst omdat hij ervan verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor meerdere liquidaties. Een meisje van 15 blijkt de bestuurder te zijn geweest van een auto... die betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Limburg. Dat meldt de regionale krant De Limburger. Het ongeluk gebeurde in maart in Echt. Een auto met vier jongeren botste tegen een boom. Een minderjarig meisje kwam om. Een ander meisje raakte zwaar gewond. De bestuurster en haar broer bleven ongedeerd. De broer van 29 nam na het ongeluk meteen de schuld op zich... Maar uit filmpjes van vlak voor het ongeluk is gebleken dat het meisje van 15 achter het stuur zat. Zij en haar broer zullen allebei vervolgd worden. Veel websites zijn nog altijd slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Twee jaar geleden is dit probleem ook al eens onderzocht... maar sindsdien is, er weinig veranderd, is de conclusie. Van de websites van grote bedrijven die zijn onderzocht... scoort alleen eBay goed. Bij de sites van onder andere Albert Heijn, Coolblue en Marktplaats... hebben blinden en slechtzienden moeite hun weg te vinden. Het weer, het is bewolkt vandaag met nu dan regen of motregen. Tegen de avond wordt het vaker droog en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam nog 10 minuten vertraging tussen Naarden en Muiden. De A7 aan Dam. 20 minuten vertraging voor de afrit wormen Na een ongeluk zijn alle rijstroken weer open. Op de A10 een ongeluk vanaf Watergasmeer naar Nieuwemeer...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 tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy, been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For aprender a controlar. Fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola.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 You made this place home, a shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know. Cause you left. to live inside a twisted cage, sleep inside an empty rage. I had a dream I was your hero. conscience say things we shouldn't say. Forgive and forget for we gonna bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. hearing sad songs but heartbreaks, and no matter how 106.9.